Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Er is nog veel zorg en onduidelijk het aantal Nederlanders dat nog in Nepal is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt contact met nog zo'n 150 Nederlanders... van wie nog niks is vernomen sinds de aardbeving. Op de oproep van gisteren van het ministerie aan landgenoten in Nepal om zich te melden... kwamen zo'n 100 reacties. En ook familieleden kunnen doorgeven of reizigers in Nepal veilig zijn of teruggekeerd zijn. Dat kan via een speciaal telefoonnummer. Het internationale Rode Kruis heeft toestemming van de Nepalese overheid gekregen om te landen op het vliegveld van Kathmandu. Dat mag voortaan meerdere keren per dag. Het Rode Kruis wilde graag meer hulp verlenen in het gebied dat door de aardbeving is getroffen. Dat kon niet omdat ze niet mochten landen op Kathmandu. Het eerste vliegtuig is inmiddels geland. De nou, aan Duitsland uitgeleverde matchfixer Paul R. gaat vrij uit. Tegen de Nederlander was een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar geëist... wegens betrokkenheid bij matchfixing. De rechtbank oordeelde dat het Duitse recht niet van toepassing is op zijn zaak... omdat alle afspraken en betalingen in Nederland waren. Paul R. had vorige week al bekend dat hij schuldig was. Hij gaf toe dat hij spelers van de Duitse club Sankt Pauli omkocht om via wetkantoren in Azië op de uitslagen te gokken. Het schip van Maersk, dat dinsdag door Iraanse militairen werd geënterd, komt pas vrij als er een openstaande schuld is betaald. Dat zegt de Iraanse ambassade in Kopenhagen. Tot die tijd blijft het aan de ketting. Volgens Iran zijn tien containers die de Deense rederij in 2005 vervoerde nooit aangekomen. Volgens Maersk is het schip dat nu vast ligt niet van hun en was het ook niet in Iraanse wateren toen het werd geënterd. Het weer dan. In de loop van de avond en nacht wordt het overal droog. Morgen overdag is het ook droog en vooral in het noorden schijnt de zon. In het zuiden is het bewolkt en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad is er nog op de A1 naar Apeldoorn vanuit Amsterdam... tussen Eembrugge en Barneveld. Dat is na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak over 5 kilometer file rijden... A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 4 kilometer na een ongeluk. A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A13 en A Rotterdam vielen rijden tussen Prins Klausplein en Delft. Richting Gouda op de A20 tussen de Brechtseplein en Moordrecht. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industrieterrein Avelingen over 8 kilometer. En vanaf Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam over 11 kilometer.